Drie uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn inmiddels 132 mensen overleden door besmetting met het coronavirus. De autoriteiten hebben nieuwe cijfers bekendgemaakt. Bijna 6000 mensen in China zijn besmet met het virus, maar mogelijk loopt dat nog op tot meer dan 9000. Bijna alle nieuwe sterfgevallen waren in de provincie waar het virus ontdekt werd. Een aantal landen is inmiddels bezig met het terughalen van hun staatsburgers uit de stad Wuhan. Zo stuurt de Europese Commissie twee vliegtuigen. Voor zover bekend zijn er 20 Nederlanders in Wuhan. Het aantal nieuwbouwwoningen dat vorig jaar is opgeleverd is het hoogst in tien jaar tijd. Het CBS zegt dat er vorig jaar zo'n 71.000 nieuwbouwwoningen bijkwamen. Vanwege het woningtekort wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd is dat streven gehaald. Of het dit jaar ook lukt is zeer de vraag. De vergunningverlening voor nieuwbouw loopt terug door de stikstofcrisis. Op een bedrijventerrein in Aalten in de Achterhoek, woedt een grote brand. Het terrein ligt ten zuiden van het dorp, vlakbij de Duitse grens. Volgens Omroep Gelderland gaat het om het pand van een interieurbouwer. De brand veroorzaakt veel rook en daarom is een NL-alert verstuurd. De brandweer vraagt mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten. Nederlandse automobilisten staan het vaakst vast in Leiden. Dat blijkt uit een rapport van TomTom Tom over verkeersdrukte. In Leiden heeft een automobilist 30% extra reistijd in de spits. In de ranglijst van steden met traag verkeer staat Den Haag op de tweede plaats... gevolgd door Haarlem en Nijmegen. TomTom Tom heeft de verkeersdrukte wereldwijd gemeten... en dan valt de situatie in Nederland wel mee. In Europa is Moskou de stad met de meeste vertraging... en wereldwijd is dat Bangalore in India.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

happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI.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 like home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 9. name, but you're not sipping whiskey 动情。

is het ritme van de winter. Sure. destructive, and I can change the atmosphere. all I ask from you is patience, some patience, some patience. control. thousand parts.